Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De bedreiger van Sigrid Kaag en Hugo de Jonge staat voor de rechter. Hij zou de twee via Facebook doodswensen hebben gestuurd. Het is best heftig om dag in dag uit bedreigd te worden, zei de minister de Jonge gisteravond in de talkshow half acht. Zo schreef laatst iemand op Twitter dat de galg voor hem klaar stond. Ik heb aangifte gedaan van deze eh, tweet. Dat doe ik altijd als er sprake is van een bedreiging en dan is het verder ook aan, aan politie en justitie. Maar je snapt eigenlijk niet dat er niet gewoon ook omstanders zijn die zeggen, joh, doe eens normaal. Het strafrecht zou toch ook niet de enige, eh, ja, enige grens moeten zijn. Je hebt toch ook nog gewoon fatsoen, mm met elkaar. En dat, eh, dat zou je wel willen. Sigrid Kaag is vanmiddag zelf in de rechtbank om haar verhaal te doen. Een deel van de klanten van Vodafone kan nog altijd niet bellen of internetten. Volgens het bedrijf is de storing van vanochtend wel deels verholpen... maar wanneer alles weer werkt is niet bekend. Ook sommige bedrijven en instellingen zijn niet te bellen. Zo kun je bij Duo op dit moment niemand aan de lijn krijgen. Het Duitse medicijnbedrijf CureVac stopt met het maken van een coronavaccin. Tijdens testen bleek hun middel veel minder effectief dan andere coronavaccins. Aan het begin van de coronacrisis werd nog gedacht dat CureVac een van de eerste vaccins zou worden die zou worden goedgekeurd. Nederland heeft er meer dan 10 miljoen doses van besteld. En een zwerfkattenexplosie in het dorp Luttelgeest in Flevoland. 173 katten hebben we binnengehaald in een half jaar. Cornelis is vrijwilliger bij de dierenambulance en is er maar druk mee. De meldingen over zwerfkatten stromen binnen. Je hebt eh, katten die gaan sproeien tegen je huis aan. Eh, katten eten van alles op van je, van je eigen katten. Ik hoor zelf soms dat eh, katten bij mensen naar binnen wandelen door kattenluikjes die daar niet horen. Dus ja, dat is heel vervelend allemaal. Met valkooien worden de katten gevangen. Voor kittens wordt een leuk baasje gezocht. Volwassen katten worden gesteriliseerd en teruggebracht. Daar mogen ze gewoon vrije kat zijn. Alleen ze kunnen zich niet meer voortplanten. Dat is het meest belangrijke, dat we niet een explosie krijgen van, eh, van zwerf of van verwilderde katten. Het weer. Vanmiddag regent het vooral nog in het zuiden. Op andere plekken is het droog en is soms de zon te zien. Het wordt 13 of 14 graden. Morgen geregeld zon, maar ook weer buien en maximaal 14 graden.